1 uur. Dit is Maud Schreurs met het schietpartij in een winkelcentrum in München is mogelijk dood. Volgens de politie is bij het winkelcentrum het lichaam van een man gevonden. De politie zou hebben getwitterd dat hij zelfmoord heeft gepleegd. De politie gaat er nu vanuit dat er één dader was. Eerder werd gezocht naar maximaal drie daders met geweren. Toch wordt voor de zekerheid gezocht naar meerdere schutters. De stad is afgesloten en iedereen is opgeroepen binnen te blijven. Bij de aanslag in München kwamen acht mensen om het leven. Ook zijn er meerdere gewonden, maar het is niet bekend hoeveel. Na aanleiding van de schietpartij is de Duitse regering bijeengekomen voor crisisberaad. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat Nederlandse slachtoffers zijn bij de aanslag in München. Oud-president Gorbachev van de Sovjet-Unie heeft het IOC om clementie gevraagd voor de Russische sport. Het Internationaal Olympisch Comité besluit zondag of het alle Russische sporters weert van de Spelen in Rio de Janeiro. Gorbachev schrijft in een open brief dat hij bezorgd is dat onschuldigen onder de schuldigen moeten lijden. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft aangedrongen op uitsluiting van de Russen, omdat van de week een rapport verscheen waarin wordt bewezen dat de Russische overheid bij grootschalige dopingfraude betrokken was. Het vriendschappelijke duel tussen PSV en West Bromwich Albion, dat komende dag in Arnhem zou worden gespeeld, gaat niet door. Dat heeft de burgemeester besloten, omdat de Arnhemse politie informatie heeft dat PSV-supporters de confrontatie willen zoeken met supporters van andere clubs. Twee weken geleden werd ook een oefenduel van PSV om die reden verboden. Dat duel werd uiteindelijk achter gesloten deuren afgewerkt.